Dit is door Almegens met het NOS-journaal. President Samaras gevraagd bij de hervormingen nauw samen te werken met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF. Verder sprak de Amerikaanse president zijn waardering uit voor de vastbeslotenheid waarmee Samaras de economie wil aanpakken. Obama belde Samaras gisteren. Griekenland wil opnieuw met de trojka onderhandelen over de hervormingen. In het telefoontje feliciteerde Obama de Griekse premier met zijn verkiezingsoverwinning... En verder wenste de president hem beterschap. Samaras herstelt momenteel van een oogoperatie. Amsterdamse wethouder André van S. wordt lijstduwer van GroenLinks bij de Kamerverkiezingen in september. Ze staat op plaats 42 van de conceptkandidatenlijst, zo heeft de partij bekendgemaakt. Vas was in de jaren 80 fractievoorzitter van de PSP, een van de vier partijen die in 1990 opgingen in GroenLinks. De definitieve kandidatenlijst van GroenLinks wordt zaterdag vastgesteld op een congres in Utrecht. Een van de meest gezochte criminelen van het land is in Amsterdam door een arrestatieteam aangehouden. Dat melden bronnen aan de NOS. Karim El Mahdi, die een tijdje op de nationale opsporingslijst stond, wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval op de Rabobank in Driebergen. De Utrechtse politie wil de aanhouding van El Mahdi bevestigen nog ontkennen. Gevangenen in Brazilië kunnen binnenkort eerder vrijkomen door het lezen van boeken. Voor elk gelezen boek mogen ze vier dagen eerder de gevangenis verlaten. Met een maximum van 48 dagen per jaar celstraf. Een speciaal panel moet gaan oordelen welke gevangenen voor de regeling in aanmerking komen. De gedetineerden krijgen per boek vier weken de tijd om het te lezen. Om te controleren of ze dat ook echt hebben gedaan, moeten ze een verslag schrijven. Met alinea-indeling en zonder spelfouten. De tekst moet een leesbaar geheel zijn, zegt een woordvoerder van de Braziliaanse regering. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt een graad of 9, overdag wolkenvelden en zonnige perioden.